Mariel Hageman met het NOS Journaal. Rond Utrecht en helemaal stil. Halverwege de middag werd er al nauwelijks meer gereden en tegen vijf uur gaf de NS toe dat er geen treinen meer rijden. Volgens ProRail kwam dat vooral door ijsklonten aan de wissels. Gestrande reizigers klaagden vanmiddag dat ze geen informatie kregen en dat het een chaos was. De website van de NS is slecht bereikbaar. De VVD en de PvdA willen een debat met minister Schultz van Hagen over de sneeuwproblemen op het spoor. De VVD noemt het een brevet van onvermogen van NS en ProRail. PvdA-kamerlid Moners vroeg zich op Radio 1 af waarom er niet is geoefend zoals de NS van plan was. Minister Schultz wil nu nog geen balans opmaken. Op de wegen in de Randstad beginnen de files af te nemen. Halverwege de middag stond er in het westen en midden van het land 831 kilometer file. En dat was genoeg voor een vierde plaats in de file top 10 aller tijden. Inmiddels is de filelengte afgenomen tot ruim 550 kilometer. In een evenementencentrum in het Groningse Tolbert woedt een grote brand. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak op de bovenverdieping. Omdat het pand in het centrum van het dorp ligt, is de brandweer met groot materieel uitgerukt. Omliggende panden zijn het voorzorg ontruimd. Volgens de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij nieuwe gevechten tussen betogers en de politie zeker twee doden gevallen... De hevigste gevechten waren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de oproerpolitie traangas gebruikte tegen demonstranten die met stenen gooiden. Gisteren waren er in Suez al twee doden gevallen bij rellen. Veel Egyptenaren zijn woedend over het politieoptreden tijdens het drama in het voetbalstadion in Port Said afgelopen woensdag. Daar vielen 74 doden bij gevechten tussen voetbalsupporters en volgens veel mensen heeft de politie daar bewust te laat ingegrepen. Het weer vannacht helder en kans op mist. De temperatuur daalt tot min 15 graden. Vlak aan zee min 8. Morgen zonnig en koud en het vriest 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Het aantal files neemt nu geleidelijk aan af, maar het is nog wel ontzettend druk. Ik noem de files van 10 kilometer en langer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zalbommel 17 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude 15. De A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 10. De A10 de andere kant op tussen Geuzenveld en met 12. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Bunnik en Veenendaal 24. De andere kant op tussen Veenendaal West en Bunnik 19. A15 van vanuit Europoort tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 15. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen knooppunt Deil en Ochten 15. Dan de A15 de andere kant op richting Rotterdam tussen de afrit Arkel en Sliedrecht West 17.